Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam Mix Marathon. Jarno van der Wielen. Dit is Slam. 8 minuten over 1. Welkom bij... Wat is dit nou? Dag Jarno, hier Sinterklaas. Wat staat er op je lijstje? Ik heb een lekker lijstje gekregen van onze rehab in de mix. Don Diablo, Fed Legrand, Benny Benassi, Robin Schulz, Conference Man... en hij begint met Boris Way en More Sinterklaas. Oh, dat, dat vindt Sinterklaas boy. Nou, gelukkig maar. Het is vast de prik om 1 uur in de Slam Mix Marathon. Dit is Rehab. Never been got stopped from day when I been cool and calm. it up. And why you're up, everybody go back to a place where you've been before. Old school to the new, it's time to go what? to a whole new level. A little more bass and a little more treble. Back. Cause motherfuckers don't understand. Mr. V got the mic in his hand to go. What? Cause we on course, better yet, on track like a jockey to a horse. Move. radiozender van de pakjesboot. Met Rootfake Beats. Het zijn de waanzinnige klanken van Rehab dit uur in de Slam Mix Marathon. Met straks nog op de line-up Housequake, John Summit, Alle Farben... en ook nog Nicky Romero, Frankie Rizzardo komen voorbij... deze hele avond, middag en nacht. Lekker dat je erbij bent. up for New York. I love my city. Rehab in de Slam Mix Marathon. Heb je nog een beetje een drukke vrijdag? Heb je misschien nog een beetje pakketje stress? Moet de Sint ook een beetje een, een hulphandje van jou krijgen? Kom maar door via de app van Slam. Niels is vergeten, laat hij weten via de app van Slam... hoe hard mag ik ook weer op de snelweg? Maakt niet uit, je bent toch lekker aan het zweven, jongen. Dan ben je het beste bezig op je vrijdag met Rehab. Tot 2 uur in de Slam Mix Marathon. Welkom. so much harder than it was. case the case. It's been a long night, long day. Bills paid and I still got no time to relax. Love hurts, we know. A cold case, yeah, happened more than once like a relapse. Get stood up over and over. Didn't pull up in the new Range Rover. Sorry, I can't pay for that shit. Inflation, one hell of a bitch. Food costs too much, the bank about to bust. She just want love, I just want love. How does that work? We know shit, but we dead. She don't want brains, but she want good bread. bread. I know, time to relax. Love hurts, we know. A cold case, yeah, happened more than once, like a relapse. Get stood up, over and over. Didn't pull up in the new Range Rover. Sorry, I can't pay for that shit. Inflation, one hell of a bitch. Two cops to the bank about to bust. She just want lust. I just want love. How does that work? We know chivalry dead. She don't want praise, but she want good bread. op de set van Rehab. Met natuurlijk op vrijdag de meest gestelde vragen En dat mag natuurlijk ook, hè. Blijf hem vooral stellen. Wat hoorde ik nou net? Een track van Sam Wolfen, The Party. Daarvoor nog Cat Dealers en Mass Wolf en Over en Over. En dit is een track van AK Ready, ya in de mix. Tijdens de set van Rehab met straks nog onder andere in de boot Nicky Romero, Oliver Heldens. En zometeen om twee uur alle farben. And have you been around the world I've been repeating all these lines You got me creeping on your you baby? Are you mine, baby? Are you mine, i I've been feeling so alone in my mind lately. I want you mine, baby. I want you mine, baby. I wanna take up all your time. In de Slam Mix Marathon. Met zometeen een uur lang alle farben komt eraan. Maar eerst natuurlijk vaste prik, net voor de klok van 2 uur. Wat is de populairste dance track van komende week? Wat is nou die beste vloervuller voor komend weekend? De Mix Marathon Track of the Week. En het zijn grote schoenen om te vullen, want deze week was die voor Disclosure en hun remix van Fateless. Maar we hebben er weer eentje te pakken. Dit is echt zo'n track als je in de scene zit of je bent een beetje in een goed algoritme op TikTok. Heb je deze al honderd keer voorbij horen komen. En de vraag was alleen nog maar wanneer komt die uit? Want dat is heel lang teasen, teasen, teasen geweest. Tot het moment ongeveer een maandje geleden, iets minder, dat hij eindelijk uitkwam. En hij stond gelijk op nummer 1 in Beatport. En dat is zeg maar de plek waar DJ's hun muziek vanaf halen. Dus het is een van de hardest tracks in the scene. Hij is van Jamback deze week. Dit is Positive.